soul is so weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is so weary and beaten down from all my misery. Yeah. just a young boy living in the hub city.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 To my people, you with me where you at, throw your gloves in the air and wave them like you just don't care. stop, won't stop, can't stop the ride or die. That's why I put it down for the West Side.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 Vorige maand werden een medewerker en een oud-medewerker van de AIVD opgepakt. Ze zouden naar een telegraafjournaliste staatsgeheimen hebben gelekt. Bij de journalisten werd huiszoeking gedaan. Nu blijkt dat ook de telefoon van onder andere hoofdredacteur Jules Paradijs is afgeluisterd. De krant zegt dat daarmee de vrije nieuwsgaring in het geding is gekomen. In het zuiden van India zijn bij een grote brand in een vuurwerkfabriek zeker 17 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. De brand in de fabriek in de deelstaat Tamil Nadu brak uit na een zware explosie. Daarna volgden nog een aantal explosies en stuur stort het gebouw in. Volgens de Indiase politie is er iets misgegaan bij het inpakken van het vuurwerk. Indonesische president Widodo wordt waarschijnlijk herkozen. Uit exit polls blijkt dat de president een flinke voorsprong heeft op andere kandidaten. In peilingen onder kiezers die net hun stem hebben uitgebracht... krijgt Jono iets meer dan de helft van de stemmen. Het zou een tweede ronde van de verkiezingen in september overbodig maken. Zijn belangrijkste tegenstanders, vicepresident Kalla en oppositieleidster Megawati... krijgen ieder minder dan 20 van de stemmen. Voor het Europese Hof van Justitie dient vandaag een zaak over de vorm van chocoladerepen. De fabrikant van Bounty wil van het Hof een uitspraak dat de vorm van Bounties beschermd is en dat niemand deze vorm mag namaken. In 2003 had de fabrikant het model van de reep al laten inschrijven als beschermd merk voor de hele Europese Unie. Maar een Duitse chocoladefabrikant maakte daar met succes bezwaar tegen. Het Europese merkenbureau vond de Bounty-vorm niet bijzonder genoeg. Bounty-eigenaar Mars hoopt dat het Europese Hof daar anders over denkt. Het weerbuien met onweerhagel en windstoten. Later wat meer zon, vrij veel wind. Het wordt ongeveer 19 graden. Ook de komende dagen buien en vrij koel. Dit was het.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 You're on the runway track from the good. I wanna paint in a picture, tell it where we could be yet. Like the heart in a dash where should. You done gave it away, you had it till you took it back.